uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Rotterdam is afgelopen avond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond half elf meldingen binnenkwamen... dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond, wel is een ruit van een woning gesneuveld... laat de politie weten. Wie er heeft geschoten is niet bekend, ook het motief is onduidelijk. De beschieting in de wijk Feyenoord is het zoveelste schietincident... van de afgelopen weken in Rotterdam. Het kabinet streeft ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen op te heffen. Het is de bedoeling dat vanaf 20 september al een aantal regels vervalt... waaronder de anderhalve meter afstandsregel. Voor beide data geldt wel dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers het moeten toelaten. Meer dan 300 evenementenorganisaties gaan volgende week zaterdag de straat op... om te demonstreren tegen het coronabeleid. In een protestmars willen ze het signaal afgeven dat het volgens hen zo niet langer kan... Vanaf 20 september zijn evenementen weer toegestaan. Bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Maar grote evenementen die eerder in september waren gepland kunnen dus niet doorgaan. De GGD's vinden dat het demissionaire kabinet de coronaregels voor mbo's en het hoger onderwijs te snel versoepelt. Ze mogen al vanaf 30 augustus onder voorwaarden weer open. Studenten hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Het OMT adviseerde om die versoepeling op 20 september te laten ingaan... en de GGD is het daarmee eens. GGD-voorzitter Rauwvoet vreest dat er ook buiten de scholen geen afstand zal worden gehouden... terwijl veel studenten nog niet zijn gevaccineerd. Het weer. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 14. Komende dag zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui. Verder droog. De dagen daarna wisselvalliger. Na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM.